De veenband is nog niet uit en het is moeilijk te zien waar het onder de grond nog smult. Sinds 5 uur vanochtend is het buswerk hervat. Vannacht lag dat vanwege de duisternis stil. De Portugezen kiezen vandaag een nieuw parlement. Het Belangrijkste thema is de forse bezuinigingen die het land moet doorvoeren om steun te kunnen krijgen van Europa. Over de voorwaarden en invulling van die bezuinigingen zijn de partijen het niet eens. De centrumrechtse Sociaaldemocraten willen de voorwaarden aanpassen en liggen in de peilingen voor op de socialisten van demissionair premier Socrates. Zijn kabinet viel in maart omdat zijn drastische bezuinigingsplannen niet genoeg steun kregen in het parlement. President Saleh van Jemen heeft zijn land verlaten. Hij is voor medische behandeling in Saoedi-Arabië en deskundigen vermoeden dat hij daar blijft. Saleh raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Er wordt al weken geprotesteerd tegen het bewind van Saleh die ruim 30 jaar aan de macht is. Bemiddelingspogingen van buurlanden om de president te bewegen op te stappen hadden geen effect. Gisteren werd er na bemiddeling door Saoedi-Arabië een wapenstilstand bereikt tussen opstandelingen en regeringsleger. Dat lijkt stand te houden. In Maastricht is gisteravond een man van 30 thuis doodgeschoten. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders zijn huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw was ook in het huis, maar bleef ongedeerd. De daders zijn voortvluchtig. De politie weet nog niet wat de aanleiding is voor de schietpartij. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Brazilië gisteravond gelijk gespeeld. Het bleef in Brazilië 0-0. Keeper Tim Krul maakte zijn debuut voor Oranje... omdat de twee vaste keepers Stekelenburg en Vorm zijn geblesseerd. Het weer, het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. In de middag neemt de kans op hevige onweersbuien toe, vooral in het oosten van het land.